Verscheidene media melden dat de regering van Honduras Zelaya toestemming heeft gegeven om vanuit Honduras te vertrekken. Vanuit Mexico zou een vliegtuig onderweg zijn om Zelaya en zijn familie op te pikken. De voormalige president verlaat naar verwachting binnen een paar uur de Braziliaanse ambassade in de hoofdstad Tegucigalpa, waar hij drie maanden geleden zijn toevlucht zocht. Rond de ambassade is een grote politiemacht op de been. De linkse Zelaya werd in juni door het leger afgezet omdat hij via een omstreden referendum zijn ambtstermijn wilde verlengen. En zit sinds september in de Braziliaanse ambassade. Van daaruit bleef hij zich verzetten tegen de regering van interim-president Micheletti. Eind januari krijgt het land een nieuwe president, de conservatief Lobo. Wereldwijd zou er een bijzondere belasting moeten worden geheven over de bonussen van bankiers. Dat vinden de Franse president Sarkozy en de Britse premier Brown. Ze hebben een gezamenlijk opiniestuk geschreven dat vandaag in de Wall Street Journal staat. Veel banken worden overeind gehouden met staatssteun. De bonussen die toch weer massaal worden uitgekeerd bestaan dus voor een groot deel uit belastinggeld. Daarom is een bijzondere belasting over de bonussen gerechtvaardigd, schrijven Sarkozy en Brown. Ze roepen verder op tot een betere economische samenwerking om de crisis het hoofd te bieden. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderzoekt de arrestatie van een aantal Amerikanen in Pakistan. Mogelijk zijn het de vijf mannen van 19 tot 25 die eind november als vermist werden opgegeven. Familieleden vonden een afscheidsvideo met daarop oorlogsbeelden en de boodschap dat moslims moeten worden verdedigd. De vijf werden opgepakt tijdens een huiszoeking in de provincie Punjab. De FBI onderzoekt of de mannen banden hebben met moslimextremisten in Pakistan. Het weer vannacht en in de ochtend regent het hard. Het wordt overdag 11 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe regen en daarna wordt het kouder.